Het vliegtuig is eh, begin van de middag Nederlandse tijd vertrokken uit Kabul. Toen naar Georgië, gevlogen naar de hoofdstad Tbilisi. En vanuit daar is het nog nou, zo'n 3,5 uur naar Nederland. Eh, in het vliegtuig zitten dus Nederlanders, 35 mensen in totaal. En daarnaast ook 16 Belgen, twee Duitsers en twee Britten. Op het vliegveld in Kabul bewaken zo'n 4500 Amerikaanse militairen de toegangspoorten... en proberen ze de evacuaties in goede banen te leiden. De hoogste militair van de VS zei net in een persconferentie... dat de situatie daar nog steeds gevaarlijk en veranderlijk is. De grote bosbrand die maandag begon in de buurt van de Zuid-Franse badplaats Saint-Tropez heeft aan twee mensen het leven gekost. Hun lichamen werden gevonden in een uitgebrand huis. 27 mensen raakten gewond. Frankrijk waarschuwt dat het risico op nieuwe branden hoog blijft. Het is er droog en heet op dit moment. Wil je dit jaar naar Walibi Fright Nights? Zorg dan dat je volledig bent gevaccineerd of een negatieve testuitslag bij je hebt. De Halloweenavonden in een pretpark worden testen met toegang. Dat geldt voor zowel bezoekers als voor het personeel. Walibi hoopt zo een veilige bubbel te creëren. Studenten moeten meer praten over grensoverschrijdend gedrag, vinden studentenverenigingen in Utrecht. Ze zijn daarom tijdens de introweek een grote campagne gestart, vertelt Laura van studentenvereniging Veritas. Dat dit niet aan iedere kroegtafel besproken wordt, dat is op zich niet iets heel geks. Het is eh, eh, niet voor iedereen even makkelijk om over seks te praten. Laat staan als dat gaat over seks of seksuele handeling, een aanraking of een opmerking waar een van beide partijen het niet mee eens is. En dat is precies waarom zo'n campagne nodig is. Door de hele stad hangen bijvoorbeeld posters om nieuwe studenten bewust te maken. Volgens een onderzoek van Amnesty International krijgt één 1 op de 9 vrouwen tijdens de studententijd te maken met grensoverschrijdend gedrag. En dat moet echt veranderen, vinden de studentenverenigingen. Het weer morgen wisselvallig en 19 graden. De komende dagen gaat de temperatuur wat stijgen en zien we de zon wat vaker. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM.